uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De GGD in Utrecht heeft 60 slachtoffers en omstanders van de tramaanslag in maart benaderd voor een onderzoek. De gemeente wil weten hoe de hulpverlening is verlopen en hoe het met iedereen gaat. Bij de aanslag kwamen vier mensen om en raakten verschillende mensen gewond. Het onderzoek gaat ongeveer een jaar duren. Het internationale onderzoek naar de MH17-ramp reikt tot in het hart van het Kremlin. Een topadviseur van de Russische president Poetin hielp bij de levering van de raket... waarmee het toestel uit de lucht werd geschoten, zegt de JIT. De adviseur werkt vanuit Moskou en had volgens het JIT direct contact met de separatisten in Oekraïne. Het slechte weer heeft vanavond overlast veroorzaakt. Door blikseminslag lag het treinverkeer tussen Venlo en Boksmeer een tijdje stil. En in Nieuwegein stortte door veel regenwater het dak van een Gamma-filiaal in. Verder werd in tientallen plaatsen de avondvierdaagse afgelast of ingekort. Vliegtuigbrandstof wordt snel duurder. Als het aan het kabinet ligt, staatssecretaris Snel wil accijns invoeren op kerosine. De afspraak uit de jaren 40 dat kerosine belastingvrij moet zijn is achterhaald, vindt Snel. Hij wil de accijnsheffing Europees gaan regelen. Voor het eerst heeft een Chinese minister gereageerd op de massale protesten in Hongkong. Minister Wang van Buitenlandse Zaken zei op een persconferentie met minister Blok... dat westerse krachten de stabiliteit van Hongkong proberen te ondermijnen. Minister Blok benadrukte dat Nederland grote waarde hecht aan mensenrechten. Schrijfster Lou Kessels, beter bekend als Lieve Mona, is overleden. Jarenlang had ze in Weekblad Story een veelgelezen brievenrubriek... waarin ze problemen van lezers behandelde. Kessels had darmkanker. Vorige week kondigde ze aan dat ze snel zou sterven. Lou Kessels werd 87 jaar. Het weer, de felle onweersbuien met veel regen trekken nu over het noorden van het land... maar vanuit het zuiden komen weer nieuwe buien opzetten.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 can almost taste it. Release your inhibitions. eerst het NOS nieuws van...